Straatman met het NOS-journaal. China streeft naar een vreedzame hereniging met Taiwan... maar behoudt zich het recht voor om geweld te gebruiken. Dat zei de Chinese president Xi Jinping... bij de opening van het vijfjaarlijkse partijcongres. Alles is in dit verband gericht tegen separatisten en buitenlandse krachten... en niet tegen onze Taiwanese landgenoten, Al dus Xi. China ziet het democratisch geregeerde Taiwan als zijn eigen grondgebied. De spanningen rond het eiland liepen in augustus hoog op... na een bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi... China China zag dit als verregaande Amerikaanse inmelding, inmenging... en hield een reeks militaire oefeningen rond het eiland... waarbij er ook met scherp werd geschoten. De politie heeft in Best in Brabant zo'n 50 voetbalsupporters aangehouden. Ze zouden van plan zijn geweest om met elkaar op de vuist te gaan. De politie wil niet zeggen welke clubs ze aanhangen. aangehouden mensen zijn afgevoerd met een stadsbus. Bij een ongeval tussen twee auto's op de A73 zijn een dode en zes gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde rond middernacht ter hoogte van het Limburgse Sint-Joost. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Op foto's is te zien dat de schade aan de voertuigen groot is. De gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van het Centraal Station in Amsterdam is vannacht afgezet vanwege een schietpartij in de buurt. Daarbij zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe ze eraan toe zijn kon de politie niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De orka die was aangespoeld bij Katzand in Zeeland heeft het niet overleefd. Rond middernacht werd ze uit haar lijden verlost. De orka werd gistermiddag ontdekt op het strand. Het lukte hulpverleners om haar te draaien en weer in zee te krijgen... maar later spoelde ze vlakbij toch weer aan. En dan nog het weer tot besluit. Eerst is er nog kans op buien, maar geleidelijk lossen die op. De rest van de ochtend en vanmiddag dan blijft het vrijwel overal droog. En het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Yeah. Girls, got you oh, all cut out. It's time. That's what you Everything yeah. about you, cause girls you yeah. Girls about about the girls all talking, the girls all talking. Yeah, got you all caught Yeah, The girls are talking.